Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een terreuraanslag in Somalië zijn zeker 32 mensen omgekomen. Ruim 60 mensen raakten gewond. En verwacht wordt dat die aantallen nog oplopen. De aanslag was op het strand van de hoofdstad Mogadishu... waar gisteravond een zelfmoordterrorist zich opblies bij de ingang van een populair hotel. Vijf anderen probeerden het hotel binnen te komen... en schoten op wandelaars en badgasten. Volgens de politie zijn de vijf aanvallers gedood. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Somalië is opgeëist door de terreurbeweging Al-Shabaab. In Amsterdam is de 27e editie van de Canal Parade aan de gang. 80 boten varen vanaf het Oosterdok via de Nieuwe Herengracht, de Amstel en de Prinsengracht richting het Westerdok. Thema dit jaar is Together. De Canal Parade is een feest, maar ook een protest. Er wordt aandacht gevraagd voor gelijke rechten van de LHBTI-gemeenschap. Canal Parade trekt altijd honderdduizenden bezoekers. Oekraïne heeft een Russisch vliegveld beschoten. Volgens het leger werd een munitiedepot geraakt waar geleide bommen waren opgeslagen. Volgens president Zelensky vuurde Rusland alleen al deze week 600 van zulke bommen op Oekraïne af. Bij de Oekraïnse aanvallen zouden ook Russische oliedepots en andere brandstofopslagplaatsen zijn getroffen. Bij een explosie in een gebouw aan de Nürnbergring in Duitsland zijn 22 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn zwaar gewond. Het gebeurde afgelopen nacht. Waarschijnlijk ontplofte er een fles met perslucht in de paddock op het racecircuit... waar teams op dat moment bezig waren met het voorbereiden van de auto's. Het gebied rond de explosie is afgezet voor onderzoek. De race van vandaag op de Nürnbergring gaat wel gewoon door. Het weer, wat zon, maar in het oosten een bui.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 I feel it in the static. He lives in my basement. And I can hardly face it. My performance is easy. I am the god of romance. And game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the somehow. Come on, come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. see us in the club Just show a little love, represent your side like me Cause round here, if you slip, you catch a hot one my shot, done a couple of them down.